zoals de zorg of de installatietechniek. En dat kan tot onveilige situaties leiden, zegt de mbo-raad. Werkgevers die twijfelen over de juistheid van diploma's... krijgen het advies om de documenten te controleren... via het diplomaregister van DUO. Minister Hoekstra wil het consumenten makkelijker maken om financiële keuzes te maken. Uit onderzoek blijkt dat mensen het lastig vinden om te bepalen hoe ze met schulden moeten omgaan. Dat kan nadelig uitpakken, bijvoorbeeld bij het aflossen van een hypotheek of het kopen van een smartphone. Op initiatief van Hoekstra gaan banken, onderwijs en verzekeraars plannen uitwerken om mensen bij hun financiële keuzes te helpen. Criminelen die ransomware verspreiden richten zich steeds vaker op bedrijven. Ransomware vergrendelt alle bestanden op een computer... en geeft die pas weer vrij als het slachtoffer losgeld betaalt. Met name het midden- en kleinbedrijf loopt risico om slachtoffer te worden... omdat daar de beveiliging vaak minder goed geregeld is dan bij grote bedrijven. De linkse populist Alberto Fernandez wordt de nieuwe president van Argentinië. Bij de verkiezingen kreeg hij ongeveer 48 van de stemmen. En de zittende president Macri heeft zijn nederlaag toegegeven. Fernandez wil onder meer de lonen verhogen... en meer geld steken in sociale projecten in Argentinië. In Veldhoven zijn zeker drie mensen gewond geraakt bij een autoachtervolging... waarbij werd geschoten. Bij de achtervolging botsten twee auto's op elkaar... waarna meerdere inzittenden er vandoor gingen. Agenten vonden in beide auto's een gewonde. Later meldden drie mannen zich op het politiebureau... van wie er één een schotwond had. Het weer vandaag een enkele bui, maar ook zon. Het wordt 12 graden. Morgen minder buien en opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANBB. Files met veel vertraging staan er op de A2 Amsterdam-Den Bosch bij Utrecht. 5 kilometer kost je een kwartier. Een half uur vertraging op de A7 vanuit Friesland richting Hoorn bij Den Oever. En verderop bij Averhoorn 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan de A9 richting Amstelveen voor het knooppunt Rotterpolderplein 6 kilometer. A44 richting Amsterdam na een aanrijding bij Kaagdorp 8 kilometer. Dat kost je een uur. De N201 richting Uithoorn voor de aansluiting met de A2 een kwartier vertraging.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 I'll oh, wake up Goedemorgen Zandvoort. Het is maandag 28 oktober en we tellen af nog 188 dagen tot de Formule 1. Mijn naam is Walter Sans. Ik ben tot 10 uur bij je. En heb je je klok goed staan, want het is 8 over 8 hier bij ZFM in de ochtend.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 Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, but riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing.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 We hebben een prachtige zonsopgang. En misschien vanwege het tegenlicht op de auto's. Het is eh, heel druk in de ochtend. We hebben echt uh, eh, Haarlem-Zuid richting A9 ongeval gebeurd. Dus eh, doe rustig aan, doe voorzichtig. Wij gaan door met de 3J's. wat ik in de spiegel bekijk Wordt kleiner, kleiner tot het verdwijnt en dat was de toekomst van de 3J's hier bij ZFM. Wat echt prachtig is. Het is uh, eh, 5 graden buiten. We hebben de kachel hier aan. Maar eh, het wordt nu een graad of 12. Het ziet er goed uit voor vandaag dat het eh, echt een zonnige dag wordt. Dus ja, lekker. En je hoort er al op de achtergrond onze Zandvoortse Wendy Moore. met haar doen we het even wat rustiger aan. Tot de klok van half negen. Fake smiles, dancing on the lips. long in this. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you if I never had you. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you. So here's the truth. I'm so over fake friends, tired of this feeling to me now that I can see you're just a loose end I'm so over fake friends I only see two-faced people in the crowd How nice to invite me just to leave me out I see now you really feel like I got you some slack But I won't turn around just for you to stab my back it's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you. So here's the truth. I'm so over fake friends. Tired of the pretend that I'm into often, but I'm just over fake friends. Cause if you are in need, or you come running back to me, it all makes sense. It's feeling to me now that I can see you're just a loose end. I'm so over fake friends. then forget no more. I've been there before, I've been there before. I recover and remember how you didn't care when you weren't there. I'm so over fake friends, tired of the pretend. did I mean to. other fake friends. Oh. someone beside me. one to call. I'm lonely here, now the voice inside this lonely walls. Lonely Baby, tonight I'll, be different. different. The nights before, maybe not. I need to feel someone inside me. I cannot be alone no more, no more. I wanna be somebody, somebody, somebody, somebody. I wanna belong to someone. Somebody, somebody. Blijft van Prins wat je niet zo vaak hoort, maar oh zo lekker. Somebody, somebody. Hallo, mijn naam is Thomas Bergen en ook ik ben te horen op ZFM. is Thomas Bergen en ook ik ben te horen op ZFM. Ja, en heb je een goed weekend gehad? Wat een weekend zeg. Formule 1 mag zesde. Nadat hij gewoon op pol stond. Maar ja, dan weer teruggezet wordt. Wat een gedoe allemaal. Ajax 4-0. Kampioenschap pellen, Wintertijd. Nou, ik vind het wel je best. Wij gaan door met James Bond. She wants to be your James Bond. to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. She walks like him, talks like him too. She can suss out the spy, even if it's you. She trusts no one, not even herself. She makes no sudden moves, chalks it up to stealth. James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James En ik ben tot 10 uur bij je. Hier bij ZFM, waar we gewoon door blijven gaan met James Bond. En wel met Live and Let Die. ZFM. You used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever changes. Live Let Die in 1973 met Roger Moore en veel belangrijker... Jane Seymour als bondkul. Ja, ja, dat neem je dan toch weer mee. Wij gaan lekker door terug naar 2019 met Billie Eilish. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. the Animals, evidence... Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside I've got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies, and once the water's to rise. gewoon lekker door met een Nederlandse plaat. Sef en Afro Romein. En echt alles wens. Hey, wat leuk zeg. Al die tentjes. Leuke plekjes. Fijne mensjes. Cappuccino. Wil je sojamelk? Of amandelmelk? Is dat glutenvrij? En je vegan? Heb je opties hier? Ja, zou het echt allemaal gaan wennen. Ja, je kunt niet eens een normale kop koffie meer bestellen. Of inderdaad al die opties die je hebt. Het is eh, kwart van negen geweest hier bij eh, ZFM. Op de officiële ZFM-klok is het 8 uur 46. Buiten schijnt de zon. Net was er even een buitje tussendoor met een prachtige regenboog. Maar het wordt van een heerlijke dag vandaag. Wij gaan door met Santana. De man is al in de 70 en heeft gewoon een nieuwe plaat uit. Dit is een Breaking Down the Door. Santana. En je hoort hem al op de achtergrond. George Michael. Fast Love. Laat ook uit de jaren negentig, Misschien iets daarna. Maar hij blijft goed. Hier bij ZFM waar het 10 voor 9 is. De zon schijnt. We maken er een lekkere dag van. 1996 was deze plaat. 23 jaar geleden. En er zit een sampletje team van Patrice Russian. En dat is echt uit de jaren 70. Forget Me Not. En wij gaan gewoon lekker door. Met een plaat voor onze Duitse gasten. En eh, dat is Loredana. En ik ga hem weer draaien. Ik vind hem echt zo goed. Hier is die Loredana met Knik. hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir gedacht? Ich brech dir dein Genick. Bitte komm mal klar und lass mal deine Tricks. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich. Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir gedacht? Ich brech dir dein Genick. Bitte komm mal erträgst. Ja, du meintest, du bist anders als die anderen. Ich dachte, es gibt immer nur uns beide. Aber was machst du da wieder für ne Scheiße? Ja, ich zähl jetzt mein Cash ganz allein hier im Bett. Du gehst auf und verlierst schon wieder im Roulette. Du rufst an, sagst Hello, wir brauchen ein bisschen Geld. Aber nein, für dich gibt es hier keinen Cent. Nichts ist für immer, der Schmerz vergeht. Rauch noch ne Kippe und leb mein Leben. Und du chillst allein im Regen. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich. Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir gedacht? Ich brech dir dein Genick. Bitte komm mal klar und lass mal deine Tricks. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder Schweiz. Ich hab alles im Schrank, bin jetzt meine eigene Bank. Brauch dein Geld nicht, mir geht's gut, Gott sei Dank. Lass mal deine Filme machen. ZFM. Allein sein, okay. Will Freiheit, kein Problem. Aber wenn ich dann weg bin, musst du das verstehen. Nichts ist für immer, der Schmerz vergeht. Rauch noch ne Kippe und leb mein Leben. Und du chillst allein im Regen. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich. Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir gedacht? Was hast du dir getan? Ich brech dir dein Genick. Bitte komm mal klar und lass mal deine Tricks. Loredana und er steht im Regen, ja. Wij gaan door met... Uh, ja, wat nou eigenlijk doen? Het is uh, eh, 3 voor negen. Dat kunnen we niet veel doen. Twee voor negen inmiddels. Dan laat ik je achter met eh, Michael Jackson. Speciale versie van Rock With You. En na negen uur, naar het journaal, naar het verkeer, naar het weer, naar de reclames... ben ik weer bij je terug. En ook dan een dance classic. En die is echt wel heel leuk.